Levi van Eck met het NOS-journaal. Syrische rebellen zeggen dat ze de hoofdstad Damascus zijn binnengegaan. Volgens twee officieren van het rebellenleger heeft president Assad Damascus verlaten. Hij zou op een vliegtuig zijn gestapt, waar naartoe is niet bekend. De regering van Assad heeft nog niets van zich laten horen. Rebellen zouden ook een gevangenis vlakbij Damascus zijn binnengegaan... en daar medestanders hebben vrijgelaten. Eerder wisten de rebellen de stad Homs al volledig in te nemen. Militairen van het Syrische leger gaven de stad zonder veel strijd op. Bij de explosies in een portiekflat in Den Haag zijn zeker vijf doden gevallen. Er zijn ook vier gewonden, twee van hen zijn er slecht aan toe. De explosies en de brand verwoesten vijf portiekwoningen volledig. Nog eens veertien woningen raakten beschadigd. Reddingswerkers zoeken nog altijd door naar vermisten die mogelijk nog onder het puin liggen. Een lokale vrijwilligersorganisatie heeft tot nu toe meer dan 50.000 euro opgehaald... voor de slachtoffers van de explosies in Den Haag. In Zuid-Korea is de oud-minister van Defensie opgepakt. Hij zou president Yoon hebben aangezet om de militaire noodtoestand uit te roepen. Dat gebeurde afgelopen dinsdag en daarna ontstond er chaos in Zuid-Korea. De defensieminister was al afgetreden, maar zou nu dus ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Door storm Dara zijn in het Verenigd Koninkrijk twee mannen om het leven gekomen. In beide gevallen viel een boom op hun auto. Honderdduizenden mensen zitten nog steeds zonder stroom. Aan de zuidkust van Engeland kwamen windstoten tot 150 km per uur voor. Door de storm vielen vluchten uit en gingen veel evenementen niet door. Het weer, het is bewolkt en er valt verspreid over het land wat regen of motregen.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 op 106.9 fm Every single boy I know is thinking that he's in control Nothing you can do to break his stride Cause he's mystical and this is his party I've seen it half a million times You can play forward or rewind You will always do what she decides Cause she's got the key to getting you started All she's taking over your body. All your fingers over her skin. You can really feel your temperature rising. She's giving you a system overload. Soon you're gonna need a circuit rewiring. Automatic, cause there's nothing you can do. Automatic, boy, she's taking over you. Automatic, when you look into her eyes.